4 Clemens Peters met het NOS Journaal. Meer dan 48.000 mensen zijn gisteren in de VS besmet geraakt met het coronavirus, meldt persbureau Reuters. Het is het hoogste aantal op één dag sinds de uitbraak in Amerika begon. Een van de zwaarst getroffen staten is nu Californië. Zeker drie weken lang blijven restaurants, cafés en bioscopen in een groot deel van de staat gesloten. De VS telt zo'n 25% van alle wereldwijd gerapporteerde besmettingen en overlijdens door het coronavirus. Terwijl niet meer dan 4% van de wereldbevolking in Amerika woont. Zeker 24 mensen zijn omgekomen bij een aanval op een afkikcentrum in de Mexicaanse stad Irapuato. Er zouden ook nog zeven gewonden zijn. Het is onduidelijk hoeveel aanvallers er waren en wat de reden was voor het bloedbad. Het was al de tweede aanval van deze aard in een maand in Irapuato, een stad in het midden van Mexico. Op 6 juni werden tien mannen gedood toen onbekenden het vuur openden in een afklikkliniek. Het is onduidelijk of het toen om dezelfde kliniek ging als nu. Het Planbureau voor de Leefomgeving adviseert het kabinet om in te zetten op groen herstelbeleid na de coronacrisis. Volgens directeur Hans Momaas van het instituut leidt de coronacrisis op de korte termijn weliswaar tot minder druk op natuur en milieu, maar is dat effect tijdelijk. Een groen herstelbeleid kan volgens het planbureau ook bijdragen aan de verduurzaming van de woningmarkt en het aanpakken van mobiliteitsproblemen. Minister Clark van Volksgezondheid in Nieuw-Zeeland heeft zijn ontslag ingediend na recente fouten in de aanpak van de coronacrisis. Half juni kregen twee zussen die in Engeland waren geweest toestemming eerder uit quarantaine te komen om een begrafenis te bezoeken. Later bleek dat ze het coronavirus onder de leden hadden en andere mensen daarmee besmet hadden. Premier Ardern omschreef de fout als onacceptabel. Het weer. Hier en daar een bui en het koelt af tot een graad of 14. Overdag in het noorden pittige buien.